Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Rutte denkt er nieuwe verkiezingen zullen komen nu het katshuisoverleg is mislukt. De oppositie en de PVV roepen op tot verkiezingen. Volgens de PvdA moeten die in september worden gehouden. Door het mislukken van het katshuisoverleg is er volgens PVV-leider Wilders een definitieve breuk met VVD en CDA. Volgens VVD en CDA-onderhandelaars Blok en Van Haarsma-Buma waren de onderhandelingen in het katshuis bijna klaar. Ze zeggen dat er plannen waren over het hervormen van de woningmarkt, de zorg en de AOW. PVV-leider Wilders weigerde ermee in te stemmen omdat de plannen volgens hem de economische groei zouden schaden. Vooral AOW'ers worden hard getroffen, zegt Wilders. Dat heeft hij niet over voor het terugdringen van het begrotingstekort. Volgens premier Rutte ontbrak het Wilders aan de politieke wil om tot een goed resultaat te komen. Verhagen zei dat Wilders 16 miljoen Nederlanders in de steek heeft gelaten. Maandagochtend is er een extra ministerraad om over de ontstane situatie te praten, zei premier Rutte, die al contact heeft gehad met de koningin. Rutte wil met de Tweede Kamer voorstellen maken om noodzakelijke maatregelen door te voeren. De PvdA zegt dat alle partijen ervoor moeten zorgen dat een begroting van volgend jaar rondkomt. Ook GroenLinks is bereid om de komende tijd mee te helpen aan een crisisaanpak voor de komende maanden. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met het sturen van 300 waarnemers naar Syrië. Die moeten erop toezien dat het staakt het vuren dat ruim een week geleden inging wordt nageleefd. Syrische leger en tegenstanders van het regime houden zich volgens de Veiligheidsraad nog te weinig aan het bestand. Deze week was er in meerdere steden toch nog geweld. De eerste zes waarnemers kwamen eind vorige week al aan in Syrië.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 From sidewalks to highways. See, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. So you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition. And you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me Picturesque is the picture you paint effortlessly And as our energies mix and begin to multiply Everyday situations, they start to simplify So things will never be the same between you and I We intertwined our life forces and now we're unified I thought that we would just be friends Things will never be the same again It's just the beginning, it's not the end Things will never be the same